start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De kinderopvang begint goed te merken dat veel ouders afhaken omdat de opvang voor hen onbetaalbaar wordt. Tweederde van de bedrijven heeft te weinig klanten en een vijfde verwacht binnenkort lege opvangplekken. Lijkt uit een enquête van de brancheorganisatie Kinderopvang. Vanwege de kosten kiezen steeds minder ouders voor betaalde dagopvang en buitenschoolsopvang. Nederland is laks in de strijd tegen Nederlandse pedoseksuelen in het buitenland. Dat zegt Ter Dat opkomt voor de rechten van het kind aanleiding van een arrestaat van een Nederlandse zeilinstructeur in Cambodja. De man was in 2004 hier veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarige jongen. In 2007 reisde hij naar Cambodja, waar hij jarenlang opnieuw zijn gang kon gaan. Niemand legde hem een strobreed in de weg. en Nederland had verzuimd Cambodja te waarschuwen over zijn verleden, zegt Ter door inspanningen van een zusterorganisatie werd de zeilinstructeur onlangs in Cambodja opgepakt. De paleizen van de verdreven Tunesische president Ben Ali gaan in verkoop. De nieuwe Tunesische president Marzouki wil de opbrengst gebruiken voor het scheppen van banen. Vandaag werd hij beëdigd. De regering van Marzouki staat voor de taak om de economie van het Noord-Afrikaanse land weer op gang te helpen. Er wordt niemand vervolgd voor de dood van de 20-jarige militair Boy van Geffen in juni, meldt het Openbaar Ministerie. Van Geffen raakte in coma en stierf na een zware zelfverdedigingstraining. Hij doorliep die training bij de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. De vakbond AFNP kreeg na zijn dood een anoniem telefoontje waarin werd gezegd dat Van Geffen bij de oefening zware klappen had gekregen. Forensisch onderzoekers kunnen volgens het OM niet vaststellen of zijn hoofdletsel kwam door klappen of door een val. Daarom is besloten niemand te vervolgen. Het weer. Vanavond en vannacht droger en soms wat opklaringen met uitzondering van de kustregio. Ook in het weekend wisselvallig en geregeld winterse buien. Dit was het NMS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Venendaal. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen knooppunt Vaanplein en Dinteloord. En op de A30 Ede-Barneveld tussen knooppunt Maanderbroek en Barneveld.